Fietsen met het NOS-journaal. De Venezolaanse interim-president Rodriguez wil samenwerken met de Verenigde Staten. schrijft ze in een bericht op Instagram. Daarin richt ze zich rechtstreeks tot president Trump. Ze schrijft dat Venezuela vrede en dialoog verdient en geen oorlog. Gisteren werd Rodriguez door het Venezolaanse leger erkend als interim-leider. Trump zegt dat ze een zeer hoge prijs zal betalen als ze niet het juiste doet. Bij de Amerikaanse acties in Venezuela zijn 32 Cubanen gedood. Dat zegt de regering van Cuba. Hoe ze precies zijn omgekomen is niet bekend. Het gaat volgens staatsmedia om Cubaanse militairen en medewerkers van de inlichtingendienst. Cuba is een nauwe bondgenoot van Venezuela. De Deense premier Frederiksen wil dat de Verenigde Staten stoppen met dreigende taal richting Groenland. President Trump zei gisteren dat Amerika Groenland absoluut nodig heeft. Volgens Frederiksen slaat dat absoluut nergens op. Groenland valt onder het Deense Koninkrijk. Trump zegt al langer dat hij het eiland wil annexeren vanwege de nationale veiligheid en de strategische ligging. De kabinetsformatie gaat verder. Komende dag praat informateur Letchert weer met D66, de VVD en het CDA. De partijleiders zijn er niet bij, er wordt alleen gesproken met hun secondanten. Er zal deze week vooral worden gepraat over geld en samenwerkingsvormen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukke ochtendspits. Het kan druk worden vanwege het einde van de kerstvakantie en het winterse weer. Automobilisten moeten rekening houden met sneeuwval en gladheid. Daarom gaan praktijkexamens voor de motor en de bromfiets niet door, meldt het CBR. Treinreizigers moeten volgens NS en ProRail rekening houden met vertragingen en met uitvallen. Het weer, winterse buien dus, vooral in het noorden en midden van het land. In het zuiden is het vaker droog. Ook de rest van de dag nog winters weer bij 0 tot 4 graden.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 Bij de Amerikaanse acties in Venezuela zijn 32 Cubanen gedood. zegt de regering van Cuba. Die heeft twee dagen van nationale rouw afgekondigd. De opgepakte Venezolaanse president Maduro wordt komende dag voorgeleid in New York. Het gebeurt rond 6 uur s'avonds Nederlandse tijd. Amerika verdenkt hem van het leiden van een Venezolaans drugskartel. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukke ochtendspits. Bestuurders moeten rekening houden met gevaarlijke omstandigheden door de sneeuwval. Mogelijk wordt het ook drukker omdat nu de kerstvakantie voorbij is. Het weer, er trekken winterse buien over het land en het wordt 0 tot 4 graden.